Dit is Lieselot Thomassen met het NL. De kapitein van het gekapseisde cruiseschip heeft waarschijnlijk een aantal inschattingsfouten gemaakt, zegt de rederij Costa Cruises, de Italiaanse eigenaar van het schip. De kapitein zou veel te dicht bij het eiland Giglio zijn gevaren. Ook de procedures die gelden bij een evacuatie zouden niet zijn gevolgd. De kapitein van het schip werd zaterdag aangehouden, een dag na het ongeluk. Hij is in staat van beschuldiging gesteld, omdat hij te veel risico zou hebben genomen door af te wijken van de vaste koers. De kapitein zegt dat de rotsen die werden geraakt niet goed op de kaart stonden. Bij het ongeluk zijn zeker vijf mensen omgekomen. Vijftien mensen worden vermist. GroenLinks wil een debat met minister Opstelten naar aanleiding van het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de brand bij Chemiepak. GroenLinks-Kamerlid Van Tongeren noemt de rammelende communicatie rond de brand onacceptabel. Van Tongeren wil van Opstelten weten wat hij heeft gedaan om te zorgen dat het niet weer zo fout loopt. De Onderzoeksraad voor Veiligheid levert in een conceptrapport scherpe kritiek op de gemeente Moerdijk en de twee veiligheidsregio's. De raad noemt de manier waarop inwoners van de regio op de hoogte werden gehouden één grote chaos. Chemiepak probeert via de rechter publicatie van het rapport van de raad tegen te houden. De rechter besluit woensdag of het rapport uitgebracht kan worden. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Westerwelle vindt dat het tijd wordt voor een Europese kredietbeoordelaar. Westerwelle uitte tijdens een bezoek aan Griekenland kritiek op de drie bekende Amerikaanse kredietbeoordelaars, Moody's, Fitch en Standard Poor's. De markten krijgen amper tijd om adem te halen, zei Westerwelle.